Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hulpdiensten hebben rond middernacht last gehad van een landelijke storing in het P2000-systeem. Dat wordt door de politie, ambulance en brandweer gebruikt om meldingen te verspreiden. De piepers van duizenden aangesloten hulpverleners gaven de melding buiten bereik. Ze moesten daarom hun telefoons en portofoons extra goed in de gaten houden. Het is niet bekend of de storing in het P2000-systeem tot problemen heeft geleid. Inmiddels lijkt het systeem weer te werken. Voor de kust van Libië is woensdag een migrantenboot gekapseist... met ongeveer 130 mensen aan boord, melden hulporganisaties. Ze zeggen nog geen overlevenden te hebben gevonden... en vrezen dat alle migranten bij de schipbreuk zijn omgekomen. Het zou zijn gegaan om een rubberboot. De VN gaat uit van minstens 100 doden. De zee zou erg ruw zijn geweest, met golven tot 6 meter hoog. Nog altijd proberen veel migranten vanuit Noord-Afrika de gevaarlijke oversteek naar Europa te maken. Volgens VN-cijfers zijn daarbij dit jaar tot vorige week ongeveer 290 mensen verdronken. Kroondomein Het Loo gaat in het najaar opnieuw drie maanden dicht... ondanks de slepende discussie over de jaarlijkse afsluiting. Volgens de missionair minister Schouten van Landbouw is de sluiting nodig... voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van koning Willem-Alexander. Ze spreekt tegen dat hij de sluiting gebruikt om vrijuit te kunnen jagen. Het natuurpark gaat elk jaar drie maanden dicht voor publiek... terwijl de koning overheidsgeld krijgt voor het beheer ervan. Dat leidt ook nu weer tot ergernis in de Tweede Kamer. In de eredivisie is de afgelopen avond één duel gespeeld... namelijk de inhaalwedstrijd Ajax-FC Utrecht. Het werd 1-1. Door het puntenverlies is de kans kleiner geworden... dat Ajax zondag de 35e landstitel behaalt. Waarschijnlijk moeten de Amsterdammers nu een week langer wachten.